Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met het sturen van waarnemers naar Syrië. 30 onbewapende waarnemers moeten toezien op de naleving van het bestand tussen de regering en de oppositie. Het belangrijkste onderdeel daarvan is het staakt het vuren, dat sinds donderdag van kracht is. In de resolutie veroordeelt de raad de schendingen van mensenrechten door alle partijen. De Veiligheidsraad overweegt verdere stappen als de Syrische regering niet stopt met het geweld. De waarnemingsmissie is onderdeel van het vredesplan van bemiddelaar Kofi Annan. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt die betrokken zouden zijn bij vier moorden bij Parijs. De moorden werden de afgelopen maanden gepleegd met hetzelfde vuurwapen. De schutter ontkwam op een motor. De politie vond die motor bij de man van 33 die nu is opgepakt in Versailles. De andere verdachte werd opgepakt in Parijs. De moorden lijken geen politieke of religieuze achtergrond te hebben. Een grote groep KLM-piloten wil af van de verplichte pensioenleeftijd bij de KLM van 56. Ze vinden de leeftijdsgrens onzin en willen doorvliegen. Ze wijzen erop dat de pensioenleeftijd van 56 in het buitenland niet wordt gehanteerd. De KLM en de pilotenvakbond VNV willen de pensioenleeftijd behouden om zo de doorstroming van piloten te garanderen. Op 20 april wordt duidelijk hoe de Hoge Raad erover denkt. In Italië is de voetbalcompetitie stilgelegd na de dood van een voetballer uit de tweede divisie. 25-jarige middenvelder Pier Mario Morosini zakte tijdens een wedstrijd van zijn club Livorno tegen Pescara in elkaar. Er werd nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat hielp niet. Vanwege de dood van de voetballer gaan ook de wedstrijden in, in de Italiaanse Serie A dit weekend niet door. Het weer, toenemende bewolking. Morgen ook nog overwegend bewolkt en in het zuidoosten kans op regen.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 Deze week niet met Shores. Shores is een weekendje weg, dus u moet het doen met DJ Zorro. Maar we gaan, eh, als er iets eh, aan uw radio mankeert, dan ligt het niet aan uw radio, maar ligt het aan mij. Deze week hebben we 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 15 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Eh, verdwenen zijn Adele met Turning Tables. Eind na 40, eh, vanaf plaats 40. Aantal weken dat ze erin zat was 18. Ook eruit Aura Dion met Geronimo. De laatste plaats was 39 en ze heeft 17 weken in de Euro Breakdown gedaan. Verder eruit Sean Paul en eh, Lady Gaga met Mary the Night. Dus we hebben eh, eh, de snelste stijger Jason Derulo. We hebben dus ook weer vier nieuwe erin. Snelste stijger Jason Derulo met Breathing. Uh, zeven plaatsen. Dus de snelste daler Wiz Khalifa featuring Snoopy Dogg en Bruno Mars. Tien, plaatsen naar beneden. En de langstgenoteerde Studio Killers. Ode to the Bouncer. We beginnen gelijk met niet nummer 40 Studio Killers. Nee, we gaan gelijk naar het nieuw 39. Kanan featuring Nelly Furtado is Anybody Out There. Euro Breakdown op vrijdag. was her last name Always been abandoned Keep your head up, baby girl, this your anthem There goes Hannah, showing up for banner, Rocking that crown, make the boys go bananas When you're insecure about yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back his arms up Het was een geweldige nieuwe binnenkomer van Knaan featuring Nelly Fortado op 39 vers binnen. Op 40 zoals gezegd, Studio Killers, die hebben we lekker overgeslagen. We gaan door naar 38, Joan Franca met You and Me. En op 37 hebben we alweer een nieuwe van Carmine Broken Hearted. De kans is groot dat het Amerikaanse duo Amy en Nick, beter bekend als Carmine, geen vreemde meer voor je zullen zijn. Mocht het echter wel het geval zijn, dan kan dit nooit lang meer duren. Alle voortekens wijzen namelijk op dat Carmine het groot gaat maken. Alsof hun stormachtige opkomst via YouTube en hun platencontract bij Epic Records nog niet voldoende waren. Gooiden hun debuutsingle Crash Your Party Hoge Ogen. Het chartsucces was echter nog niet zo echt om over naar huis te schrijven. Het nummer werd alleen in Amerika een bescheiden hitje. Wellicht dat Broken Hearted meer betekent. Luister naar niemand minder dan Carmine. is more time, such a crime, not a single word. Sipping on that Patron just to call my name. wanted to. Everything you said is like go with the view. Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong, was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it, truthfully. I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Carmine met Broken Heart is een absolute goede opvolger van het toch wat mislukte eerste nummer van hun. Op 36 van 32 vinden we terug Michel Telo, Telo IC Jupego. Nou, het wordt tijd dat hij een eh, opvolger gaat eh, maken. Want eh, deze hebben we lang genoeg gehoord. Nieuw op 35, een nieuwe plaat van Rihanna. Rihanna, Where Have You Been? Wordt de vierde single van Rihanna album Talk The Dead Talk. Net als eerste single We Found Love is deze single geproduceerd door Kelvin Harris. De Schotse producer heeft bij hulp gekregen van bekende popproducer Dr. Luke. Samen zorgen ze voor een clubplaat à la Don't Stop The Music. Luister naar Rihanna op 35, tweede nieuwe binnenkomer deze week. Where have you been? I've been everywhere, man, looking for someone, someone who can please searching for you, babe. was dit Rihanna, Where Have You Been? En niet alleen de video van dit nummer lijkt spannend te worden, ook bereikte ons het spannende nieuws dat Hardwell een officiële remix heeft gemaakt van dit prachtige nummer Where Have You Been? 35 Rihanna. 34 van 30 Gavin McGraw, Soldier. En op 33 Lana Del Rey komt van 31 met Born to Die. Op 32 eh, komt van 38 een stijger Nicki Minja met Starship. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, on, oh, let's go get it down. The sound, on, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't give a shit. Op 32, eh, die kwam van 38, was dit Nicky Minaj met Starships. En we gaan eh, met rassenschreden richting de top 30. Allereerst nog even een overzichtje van eh, de platen eh, tot de 30. Allereerst op 40 de Studio Killers met Ode to the Bouncer. Nieuw op 39 Kree Knaan featuring Nelly Furtado Is Anybody Out There. Op 38 komt van 33 Joan Franca You and Me. Op 37 wederom een nieuwe Carmine met Broken Hearted. 36 komt van 32 Michel Telo I Say Jupego. Ik zei al, het wordt tijd voor een opvolger. Op 35 nieuw binnen Rihanna met Where Have You Been. En dan op 34 Kevin McGraw met Soldier. 33 Lana Del Rey met Born to Die. Op 32 Nicki Minaj met Starships. En op 31 komt van 27 Rizzle Kicks Mama Do The Hump. En nieuw op 30 de hoogste binnenkomen deze week Major Hawthorne featuring Rizzle Kicks met The Walk. In 2009 kwam het debuutalbum uit van de Amerikaanse R&B en soulzanger Major Hawthorne. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder in een studioalbum verder. Het nummer The Walk was al te vinden op zijn tweede album How Do You Do, welke in oktober verscheen en kreeg vervolgens ook nog eens een videoclip. Voor de remix vloog Major recentelijk over naar Londen om een nieuwe clip op te nemen met het energie energieke tweetal dat bekend staat onder de naam Rizzle Kicks. Rizzle Kicks en Major Hawthorne blijkt een gouden combinatie op The Walk geven ze een lekkere twist aan het geheel. Dat nu misschien net iets, even iets meer opvalt. Heerlijke soul, inclusief trompetten en saxofoon. Hoge achtergrondkoortjes gemixt met een beetje Britse hip-hop. Wie houdt daar nou nu, nu, niet van? Nieuw op 30, Major Hawthorne featuring Rizzle Kicks met The Walk. het is, het is even voor de klok van half drie tijd voor het weer van eh, dit weekend. En van vandaag uiteraard, vrijdag de 13e. Ja, je hoort het goed. De verwachtingen voor vandaag waren, net als de laatste dagen, is het ook vandaag vrij zonnig met vooral landinwaarts de ontwikkelingen van een stapelwolken. Deze stapelwolken kunnen in het oosten van de regio uitgroeien tot een bui, maar de meeste plaatsen in de regio houden het droog. Aanvankelijk waait het niet of nauwelijks, maar vanmiddag waait er een zwakke noordelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Verwachting voor morgen 14 april vanavond en de komende nacht is het helder. En bij niet meer dan een zwakke noord- tot noordoostelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 2. Met overal in de regio kans op vorst aan de grond. Ja ja, je hoort het goed, er komt weer vorst aan de grond. Morgen is het prachtig lente eh, lenteweer met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige noordelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait een matige tot krachtige noordoostelijke wind. Eh, verder blijft, blijft droog en de zon die, eh, even kijken, en de zon, waar staan we? Ja, eh, het blijft droog en het waait matig tot vrij krachtige aan de zee een krachtige noordelijke wind. Windkracht 4 tot en met 6 en de temperatuur stijgt op zondag naar hooguit 10 graden. Dus morgen kunnen we een mooie strandweer verwachten. Goed, terug naar de Euro Breakdown. Iedere 22e eh, eh, jaargang, aflevering 15 van 13 april 2012. We gaan door met nummer 29 en die komt van 34. Staat nu twee weken in de Euro Breakdown. Hot Shell Ray met Honestly. Honestly, why are my clothes out on the street? Honestly, I think you've lost your I got no. to yourself, so don't blame me I'ma go cause I got no problem dat was op 29 Hot Shell Ray met Honestly. En daarvoor hoorde je natuurlijk de hoogste genoteerde nieuwe binnenkomer op 30. Mijn, mijn, mijn geheime tip, Major Hawthorne featuring Rizzle Kicks met The Walk. Lekkere ouderwetse soulachtige muziek. Dat vinden we terug op 28. Op 28 vinden we terug Wiz Khalifa featuring Snoopy Dogg en Bruno Mars met Young, Wild and Free. En ze komen van de plaats 13 op 27, komende van 22, 12 weken in de Euro Breakdown. Fun featuring Janelle Monet, We Are Young. En op 26 komt van 23, 10 weken in de Euro Breakdown, Snow Patrol, In The End.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 was uh, Alf Monsters and Man op 25, komt van 29 en staat nu drie weken in de Euro Breakdown met Little Talks. Gauw door naar nummer 24, komt van 26, dus de snelle stijger is alweer een beetje, stijging is er alweer een beetje uit. Maar het blijft een, eh, natuurlijk een schitterend nummer. Ik heb begrepen dat het concert wat ze later in dit eh, jaar gaan geven in Nederland al is uitverkocht. U begrijpt het al, ik heb het over Nickelback op 24 van 26 voor de vierde week in de Euro Breakdown met Lullaby. deze verdienen natuurlijk een eh, veel, veel hogere notering dan dat hij nou staat. Op plaats 24 slechts, slechts twee plaatjes gestegen. Voor de vierde week in de Euro Breakdown Nickelback met Lullaby. Nogmaals, concert. Je hoeft geen kaartjes meer te kopen of je moet op de Zwarte Markt doen, want het concert is uitverkocht. Gaan we door naar 23. Die komt van 28, dus dat is een eh, daler. En die staat nu drie weken in de Euro Breakdown. Dat is Azalia Banks featuring Lazy J met het nummer 212. kill. Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? Uh, I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck 'em like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue by. You caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new ship from Young Rapunzel. Who are you, bitch? You lunch? i am a to ruin you, cunt. You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. Where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too was op 23 eh, en kwam van 28. Alicia Banks featuring Lazy J met 212. We naderen eh, al bijna de top 20, maar daarvoor eh, moet, u, nog, moet je nog even geduld hebben, want we gaan uh, zometeen hierna door met nummertje 22 en komt van 25. staat nu drie weken in de Euro Breakdown. DJ Fresh featuring Rita Ora, Hot Right Now. featuring Rita Ora, Hot Right Now op 22. Komt van 25 en staat drie weken in de Euro Breakdown. Gauw door naar nummertje 21. Komt van 24, stijgt een beetje, maar staat al vijf weken in de Euro Breakdown. Afrojack featuring Sermonology, Can't Stop Me Now. Sharmonelli Can't Stop Me Now naderen we de klok van 3 uur. We hebben nog twee nummers te gaan. Op 20 van 21, 7 weken uh, in de Euro Breakdown. Far East Movement featuring Justin Bieber met Live My Life. En op 19 komt van 20, 9 weken in de Euro Breakdown. Kate Perry. I'm gonna live my life No matter what we party tonight I'm gonna live my life I know that we gonna be alright yeah, dirty bass. Ghetto girl, you drive me crack. Hell yeah, dirty bass. Yo, yo, this beat make me go wild. This drip make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this mother down. This bass make me go eight.